Dat blijkt uit de passagierslijst en de checklist van de Zuid-Afrikaanse douane. Het dodental ligt hoger doordat negen Nederlanders op eigen gelegenheid een vlucht hadden geboekt bij Afrika Airways. De andere 61 hadden geboekt bij de reisorganisaties Stip en Kras. In Hoofddorp wordt op dit moment een bijeenkomst gehouden waarbij 200 nabestaanden aanwezig zijn. Ook premier Balkenende en minister Verhagen zijn erbij. De man die ervan wordt verdacht dat hij dinsdag een vrouw heeft gedood met een bijl, heeft zelfmoord gepleegd. De politie heeft zijn lichaam gisteravond gevonden in een bos in het Brabantse Oosterhout. De 56-jarige man is volgens de politie waarschijnlijk de partner van de vrouw die hij dinsdag in Terheide zou hebben gedood. De vrouw van 46 werd met zwaar hoofdletsel naar het ziekenhuis gebracht en overleed daar in de loop van de avond aan haar verwondingen. Op het filmfestival in Cannes heeft een aantal toonaangevende filmmakers een petitie getekend voor Roman Polanski. Hierom wordt de Zwitserse autoriteiten gevraagd Polanski niet uit te leveren aan de VS. Volgens de filmmakers overschaduwt de afwezigheid van Polanski het filmfestival. De Frans-Poolse regisseur staat al maandenlang onder huisarrest in Zwitserland. Aanklagers in Californië willen dat Zwitserland Polanski uitlevert... in verband met een zedenzaak uit 1977. Het slachtoffer wil dat justitie de zaak laat rusten. Bij nieuw geweld in de Thaise hoofdstad Bangkok is een onbekend aantal mensen gewond geraakt. Dat gebeurde bij een actie van het leger en de politie tegen de anti-regeringsbetogers... die het openbare leven in Bangkok al ruim twee maanden verstoren. Volgens de betogers is onder de gewonden ook een van hun leiders. Hij zou zijn neergeschoten en zwaar gewond in het ziekenhuis liggen.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 She thinks with her chin up. She always makes uncommon sense, always knows just what to say. She always takes me unawares. In less time than it takes to fall, I'm here and there you are. We never fought it anyway. She's all good loving at once. She's all good loving at once. She's all good loving at once. She's all good loving at once. She's all good.